Twee uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vakbonden en werkgevers zijn het eens over een nieuwe CAO voor de particuliere beveiliging. Medewerkers gaan gemiddeld twee uur per week minder werken... en er komt meer regelmaat en rust in de roosters. De CAO heeft een looptijd van vijf jaar... en geldt voor 30.000 beveiligers van bedrijven als Securitas, Trigion en G4S Nederland. Daarnaast komt er meer, ehm, nee dat heb ik al gezegd, de lonen stijgen eind dit jaar met 1,5 procent en volgend jaar met 1,75 procent. Vanaf 2020 is de verhoging ieder jaar 2,5 procent. Het is voor de toekomst van Nederland cruciaal dat het klimaatakkoord van Parijs wordt nageleefd. Dat zegt Delta-commissaris Wim Kuiken. Volgens hem zijn de gevolgen alarmerend als de temperatuur op aarde met meer dan 2 graden stijgt. Het waterpeil in de Noordzee kan deze eeuw dan met 3 meter stijgen... oplopend tot 8 meter in de volgende eeuw, blijkt uit een nieuw rapport. Voor de komende 30 jaar bereidt Nederland zich nu al goed voor, zegt de Delta-commissaris. Maar voor de periode daarna moet veel meer gebeuren. Bijvoorbeeld op het gebied van zandwinning, stormvloedkeringen en zoetwatervoorziening. Online boodschappen doen wint snel terrein. Vorig jaar bestelde 29% van de Nederlanders levensmiddelen via internet... tegen 21% een jaar eerder. Daarmee zijn de Nederlanders koploper in Europa geworden. De afgelopen jaren waren de Britten dat. Levensmiddelen zijn nog lang niet de populairste aankopen op internet. Dat is nog altijd kleding. Bijna 80% van de Nederlanders winkelt inmiddels op internet. Daarmee staat Nederland in de Europese top 5. Hekkensluiters zijn Bulgarije en Roemenië.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 Un merci particulier à NBG, à Future Breeze et à Jean-Paul. Alors, à votre demande répétée encore une fois. fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois.